er met het NOS-journaal. De pro-Europese premier van Slovenië, Golob, heeft de verkiezingswinst geclaimd. Zijn vrijheidsbeweging wordt met 29 zetels de grootste partij in het parlement, dat 90 zetels telt. Zijn voornaamste concurrent, de rechtspopulistische Jansa, erkent de uitslag niet en eist een hertelling. Of dat ook echt gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Zijn partij heeft bij de verkiezingen 28 zetels behaald. Daardoor wordt het voor Golob lastig om een kabinet te formeren... Hij is na deze verkiezingen zijn linkse meerderheid kwijt. Een Rotterdamse man van 25 is verongelukt tijdens het skiën. Dat gebeurde in het Oostenrijkse Vies... toen hij op het onderste gedeelte van een steile piste tegen een sneeuwkanon botste. De spoedarts heeft de man nog geprobeerd te reanimeren... maar desondanks overleed hij ter plekke. In Parijs heeft de partij van de linkse politicus Emmanuel Grégoire de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. Hij wordt daarmee burgemeester. Ook in Marseille en Straatsburg wonnen linkse partijen. In sommige andere steden wonnen juist radicaal rechtse kandidaten... zoals in Nice en Carcassonne in het zuiden. Het was de tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen worden wel gezien als indicatie voor de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar... Maar volgens analisten hebben veel mensen nu hun keuze gemaakt op basis van lokale thema's. Het nieuwe thuisshirt van het Nederlands elftal is feller dan ooit. Dat zei de KNVB zelf bij de presentatie van de nieuwe oranje tenues. Die worden gedragen op het WK van komende zomer.